Vanwege de dikke rookwolken wordt het vliegverkeer omgeleid en zijn scholen in de hoofdstad San Juan gesloten. Volgens de autoriteiten duurt het nog dagen voordat de brand op Puerto Rico onder controle is. De ouders van kinderen die zwemles hadden van Benno L. in Den Bosch mogen het beeldmateriaal bekijken waarop hun kind te zien is. De foto's en filmpjes zijn gevonden op de computer van de zwemleraar die van ontucht wordt verdacht. De ouders en verzorgers van kinderen die herkenbaar in beeld zijn mogen het materiaal zien. Zij krijgen eerst een beschrijving van het foto- en filmmateriaal te lezen. Als ze het materiaal willen zien zal er een professionele hulpverlener bij aanwezig zijn. Op 3 december moet Benno opnieuw voor de rechter verschijnen. President Bernanke van de Amerikaanse Centrale Bank vindt dat het congres het financiële systeem zo snel mogelijk moet hervormen. Bernanke zegt dat haast is geboden om herhaling van de kredietcrisis te voorkomen. De centrale bank heeft de toezicht op de banken al verscherpt en de bescherming van de consument verbeterd. Ook zijn voorstellen gedaan om het bonusbeleid aan banden te leggen. Bernanke vindt dat de bankwereld en niet de belastingbetaler moet opdraaien voor de kosten van de hervormingen. Kermisattracties en installaties in pretparken moeten beter worden gekeurd, vindt de Voedsel- en Warenautoriteit. De VWA heeft een proef gedaan met een kermisattractie waaraan expres was gerommeld, zodat er iets niet in orde was. Vier instanties kregen de opdracht om te keuren. Drie van de vier keurden de attractie goed, twee leverden geen goed verslag in. Het weer. Het is bijna overal droog en er zijn brede opklaringen. Vannacht is het nevelig en koelt het af tot ongeveer 7 graden.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 Tijd voor vrijdagavond live. Rechtstreeks vanuit de bar van Hotel Hoogland. Ja, het is de vierde vrijdag van de maand alweer. En dat betekent dus dat het jazzteam uh, op moet komen draven. En het bestaat vandaag uit Tom Hendricks. In zijn eentje. Maar met de technische handjes van Daan Lefferts komt het allemaal bij jullie thuis in de huiskamer. Of waar het toestel ook maar staat. Hotel Hoogland zei ik, en dat betekent dat ik in elk geval rustig ga beginnen. Met twee eminente jazzpianisten die samen achter de vleugel kropen. Hier zijn Hank Jones en Tommy Flanagan met Afternoon in Paris. dat was nog zo'n prachtige pianist. De zeer introverte Bill Evans, die pas tot leven kwam als hij achter zijn instrument zat. Hij speelde een van zijn eh, beroemdste stukken, Waltz voor Debbie, en werd daarin vergezeld door de alt-saxofonist Cannonball Adderley. Een bijzondere combinatie. Wie afgelopen zondagmorgen heeft geluisterd, weet dat ik muziek heb laten horen van de Beatles, maar dan gespeeld door bekende jazzmuzikanten. Dankzij de muzikale bijdrage van Hilly Jansen hield ik enkele mooie voorbeelden over en die komen dus vanavond aan bod. Zoals de Beatles song Come Together in 1969 voor het eerst uitgebracht op het album Abbey Road. Het wordt vanavond gezongen door twee exponenten, exponenten van de moderne vocale jazz, Diane Reeves en Cassandra Wilson. more blijft dat toch mooi, dat saxofoonspel van Paul Desmond. Hij was jarenlang muzikale partner van pianist Dave Brubeck, maar na zijn vertrek uit dat combo groeide hij tot grote hoogte. En hier was hij te horen in het nummer Circle. Nog maar even een beeteltje van jazzzangeres Holly Cole. Geen familie van, want geboren in Canada en vooral daar in Japan immens populair. Zij zingt I've Just seen a Face, afkomstig van het in 1965 uitgebrachte Beatle-album Help, Holy Call. I just seen a face, I can't forget the time a place where we just met. He's just a boy for me, and I want all the world to see we met. hey, had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of him tonight. i aye, aye, aye, aye. Falling, yes, I am falling, and he keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. For other boys were never quite like this. I, I, I, falling, yes, I am falling, and he keeps calling me back again. out of sight for other boys were never quite like this. And I, I, I, well, I've just seen a face. I can't forget the time or place when we just met. He's just the boy for me, and I want all the world to see we met. I, I, I, I waren The Airmen of Note, de big band van de Amerikaanse luchtmacht. De band is na de Tweede Wereldoorlog in het leven geroepen om de herinnering aan de muzikale luchtmachtmajor Glenn Miller in leven te houden. En eerlijk gezegd vind ik deze band beter. De kennis hebben het nummer natuurlijk herkend, Pennies from Heaven. En bassist Paul Henry was de zeer vingervlugge bassist. Frank Sinatra heeft diverse klonen. Michael Bublé, uh, Dusk en noem ze maar op. Dan zijn het niet helemaal klonen, want dan zou je het verschil niet horen. Maar vaak worden ook arrangementen gebruikt die vreselijk veel op die van Sinatra lijken. Maar Come Dance With Me van Matt Dusk zit een beetje anders in elkaar. They're cutes, put on your dancing boots and come dance with me. Come dance with me, what an evening for some terpsichore. Pretty face, I know a swinging place. Come on and dance with me. Romance with me on the crowded floor and while the rhythm swings, what lovely things I'll be saying. Cause what is dancing but making love set to music playing? When the band begins to leave the stand and folks start to roam. As we walk home, cheek to cheek we'll be Come on, come on, come on, come on and dance with me. Hey there, cutes, put on your dancing boots. Come on and dance with me. Come, dance with me. What an evening for some terpsichore pretty face. I know a swinging place. Come dance with me romance with me on the crowded floor. And while the rhythm swings, what lovely things I'll be saying. Cause what is dancing but making love set to music playing? When the band begins to leave the stand and folks start to roll as we walk home, cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on, come on and dance with me. And while the rhythm swings, what lovely things I'll be saying. For what is dancing but making love set to music playing? When the band begins to leave the stand and folks start to roam, as we walk home, cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on. tomatoes. But you're as cold as yesterday's mashed potatoes. is a fire. suppress emotion. of a sightless powder. branches a fine romance with no pinches. You're just as hard to love. En dat was natuurlijk onvervalst en onnavolgbaar Ella Gerald met een nummer uit 1963, A Fine Romance. Afgelopen zondag draaide ik een bijzondere uitvoering van My Valentine, namelijk van het klassieke Kronos kwartet dat zo af en toe ook de jazzwegen bewandelt. En ik kreeg meteen het indringende verzoek dat vanavond nog een keer te draaien. En wie ben ik om dat te weigeren? Daarom in de herhaling My Funny Valentine op de klassieke tour. Wie het nog niet heeft gehoord, wees geduldig. Uiteindelijk komt Valentijn tevoorschijn. the meadow cows are sleeping, and the speckled trout stop leaping upstream as we dream. cloud hangs over the hill, unfolding. if you hold my hand and sit real still, you can hear the grass as it grows. It's a hazy afternoon, and I know a place that's quiet, except the daisies and there's no one passing by. Dat was nog een keer jazzzangeres Diane Reeves. Prachtig begeleid door de Canadese pianiste René Rosny in de ballad Lazy Afternoon. Van oorsprong afkomstig van het gelijknamige, gelijknamige album van Barbara Streisand. Pianist en componist Silonius Monk was een excentrieke man die evenals eh, eh, pianist Art Tatum bijvoorbeeld vaak moeite had om samen met anderen te spelen. Maar ik heb hier een opname uit 1957 dat hij zelfs een compositie van hemzelf speelt met een andere pianist, namelijk Horace Silver. En verder zaten in het combo tenorsaxofonist Sonny Rollins, trombonist J.J. Johnson, bassist Paul Chambers en drummer Art Blakely. Niet de minste in Mysterioso.